Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Abre sangue. on my way. I won't be back to stay. I guess I move along. me soul, but it doesn't matter. It was plain to see that Yeah. the office where the papers grow She takes a break Drinks another coffee And she finds it hard to stay awake It's just another day It's just another day the letter ZFM Zandvoort 106.9 eyes are light. Your face is just beaming.